7 uur. met het NOS-journaal. In Canada zijn de afgelopen dagen vier katholieke kerken afgebrand. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst afgelopen week... van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. De resten werden gevonden in de buurt van katholieke kostscholen... waar inheemse kinderen zaten die zich aan de staat, van de staat moesten aanpassen... aan de dominante cultuur. Of de kerken uit protest zijn aangestoken wordt onderzocht. Het dodental als gevolg van het instorten van een appartementencomplex... bij de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot vijf. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam... waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Het gebouw stortte afgelopen week deels in. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur... werd gisteren de hele dag gezocht naar slachtoffers. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers die protesteerden tegen het verbod op de Gay Pride. Ook zijn twintig mensen gearresteerd. Op beelden is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken en agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vijf doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. Vier van de inzittenden werden dood aangetroffen door hulpdiensten. Een vijfde werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later in de middag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer of hagel. Morgen is het opnieuw zomers warm met enkele buien, mogelijk ook weer met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB file door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen heb je nu 10 minuten vertraging.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 Stalk jou de hele week online. Maar ik wacht op jou. Oh, je weet dat ik echt kan zijn. Ik wil je echt wel terug Ja, je weet het al Ze zei oh ah, ah, Het voelde nooit zo goed Ik zei yeah, oh baby Ga door met wat je doet Ze zei oh, oh, oh ah, ah Het voelde nooit zo goed En ik zei Ik hou je liever dicht bij mij Alles wat ik mis ben jij mij back one time. one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stalk je de hele week online. Ja, ik wacht op jou, oh. je weet dat ik echt kan zijn. wat ik mis bij jou. Alles wat ik mis ben jij.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 I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind.